Door de brand reden korte tijd geen treinen tussen Hilversum en Hollandse Rading. Een aantal bekende Amerikanen heeft toegegeven dat ze smeergeld hebben betaald... om hun kinderen op elite-universiteiten te krijgen. Door hun schuldbekentenis hopen ze op een lagere straf. Een van hen is de actrice Felicity Huffman... die vooral bekend is door haar rol in Desperate Housewives. In totaal zijn 50 mensen aangeklaagd... die soms tonnen betaalden aan leraren en sportcoaches. Binnen een dag verlaat weer een hoge functionaris het ministerie van Binnenlandse Veiligheid in de Verenigde Staten. Nadat gisteren minister Kirstjen Nielsen was opgestapt, vertrekt nu de baas van de geheime dienst Randolph Ellis. Als hoogste man was Ellis verantwoordelijk voor de beveiliging van president Trump. De politie van Rotterdam is vanochtend massaal uitgerukt... na een melding over een wapen op een middelbare school in Rotterdam. Zeker 14 politieeenheden gingen naar de school. Daar bleek dat een 16-jarige jongen een neprevolver had meegenomen... naar een school voor een filmproject. De politie heeft hem gearresteerd. Volgens een woordvoerder was het wapen nauwelijks van echt te onderscheiden. De Amerikaanse superster Madonna treedt volgende maand op tijdens het Eurovisie Songfestival. De organisatie heeft dat bevestigd na berichten in Israëlische media. De bedoeling is dat Madonna twee nummers zingt. Een van haar hits en een nummer van haar nieuwe album dat nog moet uitkomen. Naar verluid krijgt Madonna 1 miljoen dollar voor haar optreden... tijdens de Songfestivalfinale op 18 mei. Het weer, het blijft stevig waaien. Minima vannacht tussen 3 graden in het noorden en 10 in het zuiden. Morgen zonnige periode en in het zuiden kans op een bui. Het flink uit het noordoosten en het wordt 12 tot 17 graden.